Drie uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Het ministerie van Justitie en Veiligheid houdt het groeiende rechtsextremisme in Nederland scherp in de gaten. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat rechtsextremistische bewegingen aanslagen zullen plegen, maar minister Grapperhaus vreest dat rechtsextremistische denkbeelden wel brandstof voor gewelddadigheden kunnen zijn, zei hij in de Tweede Kamer. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid meldde eerder deze week dat rechtsextremisme de Nederlandse maatschappij onder druk zet. De minister onderschrijft die conclusie en roept op tot waakzaamheid in het maatschappelijk debat. Tegen een man die in Breukelen een vrouw ontvoerde en haar meermaals verkrachtte is tien jaar cel geëist. Volgens de officier van justitie handelde hij bewust en heeft hij het slachtoffer en haar familie enorm veel leed aangedaan. Hij stopte de vrouw in zijn auto, verkrachtte haar een aantal keer en liet haar uiteindelijk langs het spoor bij Diemen vrij. De 45-jarige man heeft alles bekend en zei tegen de politie dat hij spanning zocht. In een bar in de Amerikaanse staat Californië... heeft een man twaalf mensen doodgeschoten. Nog eens twaalf anderen raakten gewond bij de aanslag. De schutter is door de politie doodgeschoten. Het gebeurde in de plaats Thousand Oaks bij Los Angeles. In die bar was een line dance avond voor jongeren bezig. De schutter gooide volgens een getuige rookbommen naar binnen... en opende het vuur. Mensen zijn door de ramen naar buiten gevlucht. Over het motief van de schutter is nog niets bekend. De Laurentiuskerk in Weesp heeft weer een torenspits. Twee jaar geleden stortte die naar beneden door een brand. Die was ontstaan door een elektrische storing in de bedrading. De herstelde torenspits is 25 meter hoog en 24 ton zwaar. Een hijskraan deed er een uur over om het gevaarte op hoogte te krijgen. Het weer dan droog, veel zon, maximaal 13 graden. Morgen begint met bewolking, al snel komt de zon erbij. Dan wordt het 12 tot 14 graden.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 En daarna hoor je Brainbox, dus weer heel veel plezier het komende uur. Trainbox met Doomsday Train uit 1970. En uit datzelfde jaar kwam het nummer van Stevie Wonder... Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. En dan gaan we nu luisteren naar Bojura, het nummer Black Sheep Child. En wat ik echt al, al die jaren niet geweten heb... dat is dat ze op dat nummer werd begeleid door Focus. Jan, Jan Akkerman, uh, Thijs de Leer, Hans Kleuver en Martin Dresden... een compositie van Tim Harden... En hier is Bojura. home again And I'm here to rest All they ask is where I've been Knowing I've been west I'm their family's unknown child Golden curls of envied hair Pretty girls with faces fair See the shine in the black sheep child If you love me, let me live in peace And please understand The black sheep where the golden flees and holds a winning hand. When the family's unknown child, golden curls have envied her. Pretty girls with faces fair see the shine in the black sheep child. in black the Pretty girls faces shine in black child. 48 jaar oud die plaat en ik heb gewoon nooit geweten dat Focus de begeleidingsgroep was op dit nummer. Een geweldig nummer trouwens, Black Sheep Child, Bonjour. Eh, dan gaan we nu luisteren naar Paul Enka en dat komt uit 1962... Love Me Warm and Tender. Love Me Warm and Tender Dear. En dat was natuurlijk Paul Anka. We gaan naar een top 100 hit uit het jaar 1977. Hier is The Brotherhood of Man en My Sweet Rosalie. It was late. I didn't have a special date. I was sitting on the park snake I heard a cry. And very much to my surprise, someone kissed me. Made me open up my eyes. I turned around to solve this mystery. And who'd you think was sitting next to me? My sweet Rosalie. it's been a good day. For me and Rosalie, it's fun together. Cause we're such a perfect pair, and when I want her, I know she's always there. She's everything a guy could ever need. I love her, oh, I love her, yes indeed. Eh, zoals ik vorige week zei... dat is weer zo'n heerlijke hype de piep eh, plaat. Eh, My Sweet Rosalie van The Brotherhood of Man. Voordat we de Elvis-single gaan draaien... gaan we eerst luisteren naar Peter en Gordon... met The Night in Rusty Armor. ago in days of old There lived a knight who wasn't quite as bold As a knight should be He rode an old grey mare called Bess Searching for a damsel in distress Just to see if he Could set her free the tower steps he sneaked, but as he moved, his rusty armor squeaked. Such a mournful note. And all the sentries at their post thought it must have been the castle ghost. They jumped for their lives in the sword with a rusty blade. As he bent to kiss his bride, he found that he was rusted up inside. In his battle dress, pink chainmail pants with a missing link. En dat waren ze Peter en Gordon met The Knight in Rusty Armor. En die twee die vallen echt niet in de categorie One Hit Wonders. Die hebben er wel tien gehad, misschien zelfs wel meer. Eh, we gaan luisteren naar de, de, de, hit van Elvis uit het jaar 1959. De A- en de B-kant, A Big Hunk of Love and My Wish Came True. my de Shadows met eh, All Day. En dat is eh, de B-kant, zeg maar. De B-kant van, nou, zeg maar. Dat is de B-kant van de hit Dance On. En die hebben ze gemaakt nadat ze de film Summer Holiday hadden opgenomen in Griekenland. En toen hebben Hank B. Marvin en Bruce Welch allebei een bouzouki gekocht. En daar speelden ze op, op dit nummer. Ehm, ja, we, zagen, we gaan even luisteren naar Bread. En het eh, nummer komt van hun laatste LP, die heet Bread. Nee, die heette niet Brad. Die heette Lost Without Your Love. Hier is Brad uit het jaar 1977. Lost and all alone I always thought that I could make it on my own But since you left I hardly make it through the day my tears get in titelsong van het laatste album van Brad... Lost Without Your Love uit 1977. Eh, Geschreven door Barry Mann en Cynthia Weil uit 1965... hoor je Gene Pitney en Looking Through the Eyes of Love. In the eyes of the world I'm a loser just wasting my time can make a dime. Uh, in the eyes of the world, being born was my first big mistake. can be the crowd. I'm a do nothing kind of a guy who just live and die. In the eyes of the crowd, I'm another Joe on the street. Looking Through the Eyes of Love, geschreven door Man and Wild en gezongen door Gene Pitney. We zijn toe aan de Favo-LP van deze week en dat is eh, het, eh, de LP Between the Buttons van de Rolling Stones. En daar gaan we lekker drie nummers van draaien. We gaan ze eerst draaien en daarna hoor je hoe ze heten. Veel plezier. Something happened to me yesterday right away. Something happened to me. Something also groovy. Something happened to me yesterday. He don't know if it's right or wrong. Maybe he should tell someone. He's not sure just what it was. Oh if it's against the law. Something. Something very strange, I hear you say. You're talking in a most peculiar way. yesterday. Yesterday. He don't know just where it's gone. He don't really care at all. No one's sure just what it was or the meaning and the cause. Something. What kind of joint is this? right or wrong. Maybe he should tell someone. He's not sure just what it was, or if it's against the law. Something. Well, thank you very much, and now I think it's time for us all to go. So from all of us to all of you, not forgetting the boys in the band and our producer, Reg Thorpe, we would like to say God bless. So if you're out tonight, don't forget if you're on your bike, we're white. Evening all. inside, inside of her that keeps her peace most every day and won't disappear. My hair's turning gray, but she smiles sweetly. She smiles sweetly. She smiles sweetly and says, Don't worry. said so softly. I understood for once in my life, and feeling good most all of the time. Cause she smiled sweetly, she smiled sweetly, she smiled sweetly, and said, Don't down. Don't want to tell you no lie. Just want you to be around. Please come right up to my ear. be my backstreet girl. Please don't be part of my life. Please keep yourself to yourself. Please head. Don't try to ride on my horse. You're rather common, of course, anyway. Don't want you out in my world. Just you be my backstreet girl. be my backstreet girl. Just you be my backstreet girl. Drie heerlijke tracks van het album Between the Buttons uit 1967 van de Rolling Stones. En je hebt geluisterd naar Something Happened to Me Yesterday, She Smiled Sweetly en mijn persoonlijke favoriet als laatste Backstreet Girl. Nou goed, dan weet je dat ook weer. Eh, we gaan luisteren naar Telly Savalas. Die had natuurlijk een heel grote hit met If. Geschreven door David Gates. En daarna moest er natuurlijk nog eentje komen. Want als je zo'n grote hit hebt... dan willen de mensen de tweede ook nog wel kopen. En dat deden ze dan ook althans niet in zulke grote getalen. Maar het was de moeite waard. Some, eh, some broken hearts never mend. black cigarette. Start this day like all the rest. First thing every morning that I do, start with Love For You Will Never Die. Dat was uh, Telly Savalas met Some Broken Hearts Never Meant. En dat was een eh, top 100 hit uit het jaar 1980. We gaan weer even wat tekeer trekken. Hier is Joan Jett en de Black Hearts. I love rock and roll. Take. Joan Jett en de Black Hearts en I Love Rock and Roll uit 1981. En we blijven voor de derde keer achter elkaar in de jaren 80, want hier zijn de Star Sisters. floor, cause here's that beat you've been waiting to swing to. Who's the loving daddy with the beautiful eyes? What a pair of lips I like to try and consider. I just tell him, baby, won't you swing it with me? cuckoo in my clock. And when he says cuckoo, he means it's time to woo. It's eco time for all the lovers in the block. I've got a heavy date, a date, a date at eight. So speak, tico, tell me, is it getting late? Deze matchbox van eh, deze 8 november. Helemaal klaar en heerlijk eh, veel plezier gehad. In ieder geval, ik wel. Ik hoop jullie ook. Um, zometeen Hans natuurlijk, twee uur lang. En om 8 uur hebben we Jaap ook nog. Jaap Koper met eh, Alternative FM. volgende week donderdag ben ik er ook. Maar volgende week dinsdag ben ik er ook. Samen met Ruud. En dan doen we vier uur lang The Beatles The White Album. De nieuwe uitgave daarvan.